Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het COA mag asielzoekers uit het aanmeldcentrum gaan overplaatsen. Minister Faber wil dat elk opvangcentrum in het land... één of twee mensen opvangt die in Ter Apel zitten. Want daar is het nu overvol, zegt ze. Er zijn plaatsen in andere AZC's. En als we één à twee personen uitplaatsen naar deze AZC's, dan is dat opgelost. Ja, de minister wil hiermee voorkomen dat het COA steeds boetes moet blijven betalen... omdat het in Ter Apel te vol is. Wel zegt ze erbij dat ze gemeenten niet wil dwingen om extra asielzoekers op te nemen. Het is en blijft volgens haar een verzoek. De komende jaren gaan er een hoop bedrijven in Nederland failliet. Dat verwachten economen van de Rabobank. Het komt vooral doordat bedrijven die al niet zo lekker gingen... een tijd lang overeind konden blijven door de coronasteun. Die gaan binnenkort waarschijnlijk alsnog failliet. Volgens de Rabobank betekent dat wel goed eh, nieuws voor nieuwe ondernemers. Er komt zojuist weer personeel vrij. Duitse veiligheidsdiensten waarschuwen post- en pakketvervoerders voor bombrieven. Die zouden naar adressen door heel Europa zijn verstuurd. Vorige maand ontstond daardoor al brand in een sorteercentrum in Leipzig. Wie hierachter achter eh, die explosieve pakketjes zou zitten, zegt Duitsland niet. Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Nations League-wedstrijden van volgende week. Hij heeft onder meer de broertjes Timber opgeroepen. En er zijn nog wat opvallende namen, dat zegt verslaggever Jeroen Elshoff. En wat verder nog meer opvalt is dat Hato, de jonge Ajaxiet van 18 jaar, erbij zit. Die heeft al een interland achter zijn naam, speelde al een keer bij eh, Gibraltar een helft mee. Maar voor de rest van de andere namen die in de voorselectie zaten, zoals Van Hekken, Somerville, Justin Kluivert, daar hebben we niemand van eh, teruggezien. Dus de verjonging, zoals aangekondigd, laat nog een klein beetje op zich wachten bij deze eerste selectie na de zomer. Komal maakte eerder wel bekend dat hij een paar oudere spelers, zoals Lely Blind en Marten Roo niet meer nodig heeft in Oranje.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 In Noord-Holland vooral vertraging op eh, de A7 en de N307. Is de A7 Horen den Oever tussen Bringenwerf en Den Oever 25 minuten vertraging. Op eh, de A10, de A10 West richting de A10 Zuid tussen Sloterdijk en Over Amstel 20 minuten extra.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 fight. Nah, nah, right. Na na na na na. He's gonna start a fight. Na na na na na. say, yeah, yeah, I got van Zandvoort, op 106.9 Leave and let me go You're not mad girl fall in love.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 Die zouden naar adressen in heel Europa zijn gestuurd. DHL heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Israël heeft een Hamas-commandant en twee andere strijders gedood in Jenin op de bezettelijke West-Jordaanoever. Het Israëlische leger claimde dat eerder vandaag al en Hamas heeft het nu ook bevestigd. De Rabobank verwacht dat er komende vier jaar veel bedrijven failliet gaan. Maar erg is dat niet volgens economen van de bank. Die denken dat het voor de economie juist goed is als bedrijven die al lang ploeteren het veld ruimen. Het weer, de zon schijnt op de meeste plaatsen flink bij 22 graden. satisfaction there's a fraction too much friction, yeah. Oh yeah. It's a very old problem that goes back to the dark ages, the wages of original sin.